Bij het huis van premier Netanyahu wordt gedemonstreerd. Met foto's en spandoeken wordt aandacht gevraagd voor de 79 gijzelaars... die nog altijd worden vermist, vertelt verslaggever Sander van Hoorn. De wanhoop natuurlijk van de families van die gijzelaars... is dat eh, elke dag eh, dat de oorlog daar langer duurt... die gijzelaars meer risico lopen. Vooral ook omdat Hamas nu gezegd heeft dat eh, bij ontdekking en bevrijding van die gijzelaars... als dat dreigt, dat ze dan moeten worden doodgeschoten. Ondertussen zijn er ook vandaag beschietingen. Onder meer op het zuiden van Israël en aan de grens met Libanon zijn er raketaanvallen. Een groot deel van het centrum van Den Bosch gaat s'nachts op slot voor auto's. Vanaf het nieuwe jaar kun je tussen 7 uur s avonds en 7 uur s ochtends alleen nog de stad in als je daar toestemming voor hebt. De gemeente wil zo de overlast van rondscheurende auto's tegengaan. Nog steeds rijden veel mensen onder de spoorbomen door als het rode licht al brandt. ProRail heeft begin dit jaar flitspalen neergezet bij spoorwegovergangen in Utrecht en Noord-Holland. Daar kregen tot nu toe 6000 mensen een bon op de mat. En herinner je je nog dat de NASA twee jaar geleden een ruimtesonde op een asteroïde liet knallen? Dat was een om te kijken of je een ruimterots van koers kunt veranderen. Erg handig als er ooit eentje op de aarde afkomt. Vanmiddag lanceert de ESA, zeg maar de Europese NASA, een nieuwe ruimtesonde naar dezelfde asteroïde. Wij gaan meer eh, kijken wat daar eh, precies is gebeurd. Eh, wat voor krater er is, waar die asteroïde uit bestaat. hoeveel die baan van die asteroïde veranderd is door die inslag. We weten al dat de asteroïde twee jaar geleden van koers is veranderd door die NASA-zonde. Maar de ene asteroïde is de andere niet. Daarom willen de wetenschappers zoveel mogelijk info verzamelen voor toekomstige missies. Het weer, het blijft waarschijnlijk droog. De zon piept regelmatig tussen de wolken door. En het is maximaal 19 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het nog langzaam op eh, de A4 richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer heb je 10 minuten vertraging.